Michel Koenen met het NOS-journaal. HEMA schrapt alle bestellingen die tot half april zijn gedaan bij de leveranciers. Ook worden er voorlopig geen nieuwe spullen besteld, meldt Trouw op basis van een brief van de directie. Een van de redenen zou zijn dat er geen ruimte is om nieuwe voorraden op te slaan. Het ware huisverlies door de coronacrisis 10 miljoen euro per week. Hema zit al jaren in zwaar weer. Vorige maand werd bekend dat de keten in handen komt van de eigenaren van Jumbo en het investeringsfonds Parkom. Een aantal banken neemt de schulden over van de huidige schuldeisers. De huurprijzen zijn voor het tweede kwartaal op rij gedaald, ook in de grote steden als Amsterdam. En de prijs ging vergeleken met een jaar eerder met bijna 4% omlaag. Blijkt allemaal uit cijfers van woningmarktplatform Pararius. En de daling werd al verwacht. De meerderheid van de Kamer is voor het voorstel van GroenLinks en D66... om het aantal vluchten uit Londen zoveel mogelijk te beperken. Minister De Jonge ontraadt dat voorstel, waar nog over gestemd moet worden. Hij zegt dat de vluchten nodig zijn voor goederen en noodzakelijk reizen. Rotterdam is voor het twaalfde jaar op rij de stad met de meeste bijstandontvangers. In Ameland wonen relatief de minste mensen met bijstand. Het aantal mensen dat de uitkering ontvangt is vorig jaar toegenomen. Bijna 3% van de Nederlandse bevolking ontving bijstand, blijkt uit de laatste CBS-cijfers. En Bayern München is al in de tweede ronde uitgeschakeld in de Duitse beker. De bekerhouder verloor na strafschoppen van Holstein Kiel uit de tweede Bundesliga de club wist pas diep in blessuretijd een verlenging af te dwingen. Daarin werd niet gescoord. Bayer nam vervolgens de penalties slechter dan Holstein Kiel. Het weer nog, in het westen nog wat buien. Vannacht koelt het flink af, lokaal tot min 5. In het westen blijft het boven 0. Overdag in het zuidwesten kans op wat natte sneeuw.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 will always be you you're woman. From Monday to Sunday, I love you much more yeah, yeah. Singing in our it can only get better. It can only get, it can only get, think it over me. You know, I know that things can only get on to the you see what I So don't try to live and you know that you can have what you want to be who you are.